Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Honderden koeien die al twee maanden vastzitten op een schip op de Middellandse Zee... moeten worden afgemaakt. Dat heeft de Spaanse regering besloten. Volgens dierenartsen zijn de koeien zo verzwakt dat ze niet meer vervoerd kunnen worden... en is ruimen de beste oplossing. Het schip ligt sinds donderdag in een Spaanse haven. De eigenaar kwam niet van de Spaanse koeien af omdat landen bang zijn dat de dieren blauwtong hebben, een virusziekte. Deskundigen pleiten ervoor om de vaccinatiestrategie om te gooien... en nu zo snel mogelijk iedereen één prik tegen het coronavirus te geven... en de tweede prik uit te stellen. Tegen de NOS zeggen ze dat daardoor de zorg veel sneller kan worden ontlast... omdat mensen met één prik al beschermd zijn tegen ernstige corona. Dan kan je nog wel flink ziek worden, maar ga je er niet meer aan dood, zeggen de vaccinexperts. De politieke situatie in Armenië is in een impasse beland... nu de president weigert om het hoofd van de strijdkrachten te ontslaan. De premier wil van hem af, omdat het leger afgelopen week... het vertrouwen in de regering opzegde. Dat ziet de Armeense regering als een staatsgreep. Maar volgens de president zou het ontslag van de legerchef ongrondwettelijk zijn. Ondertussen gaan duizenden Armeniërs in de hoofdstad de straat op... om het aftreden van de premier te eisen. In de eredivisie heeft FC Emmen opnieuw een overwinning geboekt. Uit bij FC Utrecht werd het 1-0. De hekkensluiter verdubbelde zo in een week zijn puntenaantal... en heeft degradatieconcurrenten ADO Den Haag en Willem II weer in het vizier. Op dit moment speelt ADO tegen RKC Waalwijk en Vitesse speelt tegen VVV Venlo. Om 9 uur begint de Twentse derby Heracles Almelo FC Twente. Het weer... De kans op mist en laaghangende bewolking neemt vanavond snel toe... en de temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 2 graden.